Hij zei dat tijdens een bezoek aan de zwaar getroffen staat. Het aantal hulptroepen dat bezig is de olie op te ruimen wordt verdrievoudigd, zei Obama. Dit weekend wordt duidelijk of het olielek in de Golf van Mexico definitief dicht is. In Winterswijk zijn zo'n 25 campinggasten geëvacueerd door een brand in een nabijgelegen woonboerderij. Door de brand daalde een vonkenregen neer op camping De Appelweide. De gasten zijn bij de overbuurman opgevangen, niemand raakte gewond. De brandweer laat de woonboerderij in Winterswijk gecontroleerd uitbranden. Het vuur zou zijn ontstaan bij de allesbrander. Minister Verhagen is tevreden over de slotverklaring van de VN-kernwapenconferentie in New York. Daarin staat dat de vijf officiële atoommachten, de VS, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China, sneller werk zullen maken van het terugbrengen van hun kernwapenarsenaal. Ook komt er in 2012 een conferentie over een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten. Op de vorige kernwapenconferentie vijf jaar geleden lukte het niet om een slotverklaring te bereiken. In Havelte in Drenthe worden vandaag en morgen de landmachtdagen gehouden. Het programma is aangepast vanwege de aanslag van een week geleden in Oeruzgan... waarbij een Nederlander, een Fransman en een Afghaan om het leven kwamen. Tijdens de landmachtdagen wordt volgens Defensie op gepaste wijze daarbij stilgestaan. De afgelopen jaren trokken de landmachtdagen meer dan 100.000 eh, bezoekers. Pieter van der Hogeband is onderscheiden met de Fanny Blankers-Koen carrièreprijs. Hij won in zijn zwemcarrière drie Olympische titels en vele medailles op EK's en WK's. De Fanny Blankers-Koen carrièreprijs is in het leven geroepen door sportkoepel NOC-NSF om Nederlandse sportlegendes te eren.